Drie uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Pensioenfondsen vrezen dat pensioenen de komende jaren omlaag gaan. De fondsen hebben de afgelopen maanden hoge rendementen gehaald... maar door de lage rente stijgen de toekomstige pensioenverplichtingen net zo hard... of soms nog harder. Uit de kwartaalcijfers van de pensioenfondsen blijkt dat een verlaging van het pensioen in 2020 of 2021 een acuut gevaar blijft. ABP houdt rekening met een pensioenverlaging in 2021. Bij pensioenfonds PMT valt de beslissing om wel of niet te korten 31 december al. En bij ABP en Zorg en Welzijn is dat eind 2020. De omstreden psychiatrische kliniek Rozenburg in Den Dolder... waar Michael P. verbleef toen hij Anne Faber doodde... is in maart opnieuw in de fout gegaan met het toekennen van verloven. Dat bevestigt een woordvoerder van de overkoepelende zorgketen... na berichtgeving in het AD. Vorige maand zijn twee patiënten onder begeleiding naar buiten geweest... terwijl daar nog geen officieel akkoord voor was gegeven. En dat was niet volgens het protocol. De afgezette Soedanese dictator Bashir is overgebracht naar de gevangenis. Hij had sinds de coup van vorige week huisarrest in het presidentieel paleis. De tijdelijke machthebbers gaven vlak na de staatsgreep al aan... dat ze Bashir in eigen land willen berechten en niet zullen uitleveren. De 75-jarige Bashir wordt al jaren gezocht door het internationaal strafhof in Den Haag... voor oorlogsmisdaden en genocide in Darfur... Ondertussen gaan de protesten in Soudaan door. De betogers willen dat de militairen plaatsmaken voor een burgerregering. Het aandeel Ajax heeft vandaag een sprong gemaakt van 9 Het aandeel Juventus maakte een koersduikeling van bijna 20 Het aandeel Ajax heeft met 18,70 euro niet eerder zo hoog gestaan. Ajax speelt in de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur. Het weer opklaringen en het blijft droog. Het koelt af naar een graad of 8. Later overdag is het vrij zonnig. Temperatuur loopt op tot lokaal 23 graden.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 Zei ik, je bent en blijft mijn Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Do you belong to what you hang van Zandvoort, op 106.9 FM alone in the dark. That's all that love ever taught me. Oh, I call and I rush out.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 Even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me. And you give just begun, and already we are considering. lose, and we're here only to lose. So we fall. Our tears us apart, let death bless me with you.